Ze verblijven in en bij hotelresorts, schrijft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Hij heeft deze informatie van de reisorganisaties. Bij de ambassade in Cairo hebben zich volgens Timmermans zo'n 1400 Nederlanders geregistreerd. Dat zijn vooral mensen die in Egypte wonen. Buitenlandse Zaken raadt sinds vrijdag het reizen naar Egypte af. Mensen die al in Egypte zijn zouden moeten bekijken of hun verblijf nog langer nodig is. De Nederlandse ambassade in Jemen gaat deze week weer open. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken laat de veiligheidssituatie dat toe. De ambassade in Jemen ging ruim twee weken geleden dicht... na aanleiding van de verhoogde terreurdreiging. Het reisadvies naar het land verandert niet. Vanwege de politieke onrust in het land... en een verhoogd risico op terroristische aanslagen... worden alle reizen naar het land ontraden. Consumenten zijn deze maand minder somber over de economie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarmee komt het consumentenvertrouwen minder laag uit dan in juli. Over hun eigen financiële situatie zijn consumenten juist weer wat negatiever. En ook daalde de bereidheid om aankopen te doen. Er is opnieuw een lek ontdekt in een opslagtank bij de Japanse kerncentrale Fukushima. Volgens energiebedrijf TEPCO is er daardoor minstens 300 ton uiterst radioactief water weggelekt. Functionarissen spreken van een niveau 1 incident, het laagste niveau op de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen.